Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Of Theater het Helmond na de verwoestende brand van gisteren kan worden herbouwd, is onzeker. Het zal heel lastig worden, zei burgemeester Jacobs op een persconferentie. De restanten van het theater zijn nog te onveilig om er onderzoek in te doen naar de oorzaak van de brand. Als meest voor de hand liggende oorzaak wordt kortsluiting in apparatuur in het speelhuis genoemd. De brand heeft volgens de gemeente voor miljoenen schade aangericht. Burgemeester Jacobs zei dat 13 van de 50 huishoudens in de nabije omgeving van het theater geen inboedelverzekering hadden. Of Helmond bijspringt met het vergoeden van brand- of waterschade is nog niet duidelijk. Het Hongaarse parlement heeft twee wetten aangenomen die de greep van de regering op het monetaire beleid vergroten. Het IMF en de Europese Commissie schorten deze maand het overleg met Hongarije over financiële steun op. Ze vinden dat de onafhankelijkheid van de centrale bank in Hongarije door de wetgeving in gevaar komt. De ene wet vergroot het aantal toezichthouders op het monetaire beleid van 7 naar 9. Nieuwe functionarissen worden benoemd door het Hongaarse parlement, waarin premier Orbán de absolute meerderheid heeft. De andere wet maakt een fusie mogelijk tussen de financiële toezichthouder en de centrale bank. De nieuwe bankpresident wordt een bondgenoot van Orbán. De huidige bankpresident, die gesteund wordt door Europa, is een felle tegenstander van de wet. Twee mannen uit Drachten zijn aangehouden na het afsteken van een vuurpijl met een muis eraan vastgebonden. Agenten zagen de twee met iets knoeien in een steeg en vonden dat verdacht. Ze volgden de mannen die even later op een grasveld vuurpijlen afstaken. Toen de politie hen daarop aansprak zagen de agenten een afgestoken pijl liggen die niet van de grond was gekomen. Op de vuurpijl zat een nog levende muis die met tape was vastgemaakt. De verdachten hadden nog meer muizen bij zich die ze net bij een dierenwinkel hadden gekocht. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen grijs en druilerig met wat lichte regen.